Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Betrokkenen noemen het excuus van premier Rutte over de tekortschietende overheid toen de Joden in de oorlog werden weggevoerd en vermoord, gepast en historisch. Directeur Schrijver van het Joods Historisch Museum zegt dat generaties Joodse Nederlanders hierop zaten te wachten. Oud-burgemeester Cohen van Amsterdam noemt het een erkenning voor iets dat helemaal niet goed is gegaan. En dat het goed is dat nu te zeggen. Frank van Vree, directeur van het NIOD, vindt dat het excuus op een gepast moment komt. Morgen is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Rutte maakte de excuses namens de Nederlandse overheid vanochtend in een toespraak ter gelegenheid van de Nationale Holocaustherdenking in Amsterdam. Het nieuwe coronavirus is ook tijdens de incubatietijd al besmettelijk. De periode waarin iemand al wel besmet is, maar nog geen ziekteverschijnselen heeft. Dat zegt de Chinese gezondheidsautoriteit. Het aantal infecties zal dus flink toenemen. Dat dit zogenoemde Wuhan-virus ook tijdens de incubatietijd besmettelijk is... is een groot verschil met een bekende variant van het coronavirus, het SARS-virus. Dat kostte in 2002 en 2003 ruim 800 mensen het leven. Voor zover nu bekend zijn ruim 2000 mensen wereldwijd besmet met het nieuwe virus. In China zijn 56 mensen aan de gevolgen ervan overleden reddingswerkers hebben in Oost-Turkije, waar vrijdagavond een aardbeving was, 45 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Op drie plaatsen wordt nog gezocht naar vermiste personen. Het dodental staat inmiddels op 35. De beving had een kracht van 6,8 en werd gevolgd door zeker 600 naschokken. Mensen durven hun huizen niet meer in en bivakeren op straat bij temperaturen tot min 4 graden.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 to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station. Just because you can. Ain't no refuting or disputing. I'm a modern Rasputin. So contract disputes to some brutes in Labutin.